is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Oekraïnse regio Donetsk wordt onder meer bij de plaatsen Bakhmut en Vuledar zwaar gevochten. President Zelensky spreekt van een extreem acute situatie bij het front. Volgens het Oekraïense leger zijn eerder deze week bij Vuledar op één dag meer dan 100 Russische militairen omgekomen. De door Moskou aangestelde gouverneur van Donetsk voorspelt juist een nieuw succes voor de Russische troepen. De Russen richten zich op de inname van Bakhmut, omdat daarmee een belangrijke bevoorradingsroute voor Oekraïne zou worden afgesneden. Bij de blokkade van de Utrechtse baan op de A12 in Den Haag... zijn enkele honderden demonstranten aangehouden, zegt de politie. Extinction Rebellion houdt het op bijna 700. Ze zijn met stadsbussen afgevoerd. Ongeveer de helft is inmiddels weer vrij. De blokkade van Extinction Rebellion begon rond het middaguur... rondom een tunnel in de Utrechtse baan. Er waren al honderden demonstranten. Na een half uur moesten ze weg van de politie, maar dat deden ze niet. De klimaatactivisten protesteren tegen overheidssubsidie... en belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen. De Utrechtse baan was de hele middag dicht. De veerboot die vanmiddag vanuit de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen zou varen... is geannuleerd doordat de kade vol was. De terugreis gaat ook niet door. Het bedrijf dat de vaarroute exploiteert, Holland Norway Lines... heeft nog geen eigen kade in de Eemshaven. Daardoor is er kans dat er soms geen plaats is voor de veerboot. Of er eerder om die reden een afvaart moest worden geannuleerd is nog onduidelijk. De veerboot tussen Groningen en Noorwegen vaart nu bijna een jaar. Eerder deze maand bleek dat de lijn veel populairder is dan verwacht. Het weer vanuit het noorden toenemende bewolking en wat regen. Minima rond de 2 graden. In Limburg nog rond het vriespunt. Morgen grijs met af en toe wat lichte regen en 4 tot 7 graden. Na het weekend wisselvallig, zacht en soms onstuimig weer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bij Amsterdam op de ring, daar staat een file voor de Koentunnel richting Den Haag. Dit kwam om door een te hoog voertuig. Die is inmiddels wel weer weg, maar houden we nog wel rekening met een 3 kilometer file en een kleine 10 minuten oponthoud.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 tussen 9 en middernacht met de Nightwalk. En eh, ik moet je heel eerlijk bekennen, het is vandaag een beetje rommeltje. Nou ja, de hele week was het een beetje rommeltje. Druk, druk, druk. En een eh, nieuwe apparatuur thuis. En eh, ja, computer. Ja, je snapt het wel. <laughs> Helemaal geen tijd voor. En uiteindelijk eh, proberen een, eh, een, een USB-stickje te maken met de nieuwste MP3-muziek. En al je muziek is gewoon weg. Alle mappen zijn leeg. Schijnt iets met Dropbox te maken te hebben. Dat ik daar een, een linkje fout gedaan Op Dropbox staan ze wel, op de computer niet. Eh, nou ja, hè, heel ingewikkeld allemaal. Ik, eh, ik kan radio <laughs> maken. en voor de rest, eh, computers, allemaal abacadabra. In ieder geval worden muziek van Mark Knight en Beverly Knight. En samen eh, met de London Community Gospel Choir. Met Everything's Gonna Be Alright. Ja, het komt allemaal goed. Moet je maar zo denken. Met een hoop lekkere muziek natuurlijk straks een beetje zo Party update. Dus de team boven beste plaat van dansgroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House Vibe. Straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Het beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly. Maar voor nu muziek. Want daar zie ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdag zaterdagavond, stapavond. Onderweg zometeen April Bellion. Maar eerst die Cici Paris met I'm a Feeling door de Cubico Extended Remix. Zeg nogmaals, een hele goede avond.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 You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else you're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. come on. Thank you just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. Come on. challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. Come on. everybody else. Come on. just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. I want to challenge you today. You're just as special as everybody else. You're just as powerful as everybody else. You're just as unique as everybody else. You're just as gifted as everybody else. And you belong, you belong in first class just like everybody else. We'll on ZFM's Nightwalk. van Boys Noise met uh, Maybelline. Die Extended en eh, wat worden we daarvoor eigenlijk trouwens? Uh, eh, April belgium met First Class. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met eh, Panic at the Disco. Met die commerciële house. Die stopte mee. De zanger Brandon Urie kondigt via Instagram aan dat hij vader wordt... en zich op zijn gezin gaat richten of wil richten. De 35-jarige Uri en zijn vrouw Sarah verwachten binnenkort hun eerste kind. De zanger zegt dat hij er uitkijkt vader te worden... en zijn vrouw als moeder te zien. Er komt een einde aan dit hoofdstuk van mijn leven... ik ga al mijn energie op mijn familie richten schrijft Toeri. En dat betekent Panic at the Disco niet langer zal bestaan. Hij maakt nog wel zijn huidige tour door Europa en het Verenigd Koninkrijk af. En Nederlandse fans kunnen hem op 25 eh, februari nog eenmaal de kans om Jury in actie te zien en eh, meemaken. Hij staat gepland in Rotterdam Ahoy. Panic at the Disco begon in 2004 als band, maar is sinds 2015 een solo-project voor Jury. In Nederland werden vooral de nummers I Ride Sin, No Tragedies, High Hope en I Look Ma en I Made It de eh, werden grote hits. Dus waarschijnlijk heeft hij die groeg aan verdiend. Dat is voorlopig eh, thuis op de banken eh, uh, zitten met de kleine straks. Dus eh, ja, bijzondere tijden allemaal. antwoord. hebben heb ik toch een beetje nieuws voor Justin Bieber, die heeft recht op alle muziek die hij tot nu toe heeft gemaakt voor 200 miljoen dollar. Dat is ongeveer pak een beetje 183 miljoen euro verkocht. Hij heeft een aantal deals, gesloten met, aantal deals gesloten met Hypnogis, zo meldt de, de Britse, de Britse bedrijf. ja, gaat om 290 nummers. Om hij had die geld nodig, ik weet het niet, maar ja, het is een leuk bedragje als je een beetje hitjes maakt. Nou ja, weet je, hè. Hij is al een tijdje bezig, maar uh, heeft 200 miljoen dollar verkopen. Ja, kun je weer een leuk huisje kopen. Ja, eenmalig. Dat is het weer op, hè. KFM Zandvoort, de Nightwalk, Shakira. De eerste vrouw die het is gelukt om de meeste Spotify-streams van Latijns-Amerika te hebben. Voorheen was het telkens een man die de lijst aanvoerde. Dus uh, doet het erg goed, hè. En wij lullen weer veel te veel. We gaan terug naar de muziek. Daarom zit jij in Radio Gekluid. Zaterdagavond de Nightwalk. De Nightwalk Mainstage. Met nu M&S presents The Girl Next Door met uh, eh, Salsu Nodget met If You Wanna Mighty House Remix. Je worden nu op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Goed tijd voor een biertje, Mario. zaterdagavond op ZFM. stage. DJ Mario Zanfort. Ja, dat was S.E.L. en Brian Chambers met uh, Falling. In de Booker T King of Soul staat dat dat mix. En daarvoor horen we Grant Nelson met Breakaway. Die zaterdagavond, 28 januari, de laatste zaterdag van de maand eh, van het nieuwe jaar alweer. De laatste zaterdag van de eerste maand van het nieuwe jaar klinkt het zo raar, hè? Ja, het duurt natuurlijk niet 31 eh, dagen. Maar in ieder geval vanavond, zoals altijd, beginnen met de eh, Escape in Amsterdam. Daar is een wekelijkse feestje Brainwash. Het begint om 11 uur, doet tot 5 uur in de ochtend in de Escape. Voor meer informatie, check de website escape.nl. En natuurlijk onze eigen Zandvoerse Raimundo is aanwezig. Hij heeft een line-up in handen van de vrijdag en de zaterdag. En vanavond eh, is het zaterdag, heeft hij Dastik, Volhouwer en Sexy Mr. S van Sex meegenomen. En de MC is Jan Top. Vanavond dus Brainwash in de Escape in Amsterdam. Amsterdam. Als we doorlopen komen we bij eh, Club R. Daar is vanavond Throwback. en dat begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is uh, hip-hop en RB. Voor meer informatie afgekorte letters throwback.nl of eh, air.nl. De line-up, ik heb geen idee. Moet je maar even googlen. Of gewoon lekker er naartoe gaan. En eh, we zien wel wat je daar kan verwachten. En nog een wekelijks feestje is in de Melkweg vanavond. Encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend in de Melkweg. Het is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website encoreamsterdam.nl elkaar geschreven. Amsterdam.nl En eh, onder andere Lee Mills, Joe Win, Guero en Prime zijn aanwezig. En hosted bij uh, eh, de Bois. Vanavond dus Air, nee, niet Air, maar Encore in de Belkweg in Amsterdam. En nog een feestje, als je eh, meer houdt van het stevige werk van Q. Er is er vanavond QX Exclusive Rebellion. En dat eh, is, uh, gebeurt allemaal in Avas Live. Begint om 11 uur, duurt tot 7 uur in de ochtend. Dat is natuurlijk hardstyle van Q-Dance. Voor meer informatie eh, qdance.com, q-dance.com of Avas Live. Met onder andere Adaro, Just Live, Overdose Live, Rebellion, Rebellion Malika Classics, Warface en hosted by Livid. Voor meer informatie check gewoon even de website q-dance.com. Dan vind je daar al die informatie. Dan gaan we door met muziek, want dat is zaterdag naar Nightwalk Mainstage met weinig gelul. Eh, alhoewel, hè, alweer bijna drie minuten geluld. Maar 2,5. genomen met muziek Sandy B. Met één No Need to Hide, The Sam Divine Extended Remix. main stage. wrong after I saw the sign. No time to waste, must make up my mind. Fires burning high, shutting cities down. To the naked eye, no one good around. lose the night must make up my mind. Fires burning high, shutting cities down. To the naked eye, no one good around. The pandemic's was de remix van Ilias Barrientos eh, met uh, Turn Around. En daarvoor hoorden we Kashmir en Steffi de Sico met Kids. En zo eh, werd het even tijd voor Nee, de party update hebben we al gehad. <laughs> tijd voor een biertje, het is tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? Op de radio, op de streams, in de clubs en natuurlijk op de feestjes. Deze week op 10. Nutter en Abel Balder met Relax My Eyes. Op 9, 11 System met Afraid to Feel. Op 8, In Deep. In de remix van George Battles met Last Night at DJ Save My Life. Op 7, India Days en Harry Romero. In de remix van Jamie Jones met Can't Get Enough. Op 6, Bob Sinclair in de remix van Fisher met World Hold On. Op 5, Todd Terry en Riverstar met This Is The Sound. Op 4 deze week, Harry Romero en Revolutions. Op 3, Kashmir en Dajay in de Mark Lives remix van Brighter Days. Op 2, D.O.D. met eh, Set Me Free. En deze week nog steeds op 1, uh, Dengi. Hij doet het goed, ik vind niks, maar <laughs> hij staat wel op 1. Dus wie ben ik om te zeggen dat het goed is natuurlijk, maar... Ik vind eh, de muziek eh, die hij maakt op de feestjes vind ik fantastisch. Alleen deze plaat, ja, het is erg commercieel. Een TikTok plaatje. Het is uh, Bel Mercy. En die heeft hij in een hele korte tijd, ik geloof in, een half uurtje heeft hij dit hele plaatje in elkaar gezet. Allemaal rommel bij elkaar gepakt en het in elkaar geplant. En ja, het doet het goed hè. Maar wij hebben andere muziek. Een oudje, maar wel een hele goede. Alex Preston nu met Love You Better. gentlemen, are you ready? Saturday night, your dance night on ZFM. Ja, dat was A-Track en Eric Daw met My Own Way. En daarvoor horen we M&S Presents The Girl Next Door met de eh, Salsa Nudget. If You want A Mighty Mouse remix hoorde je. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Beetje een, eh, een, eh, een rommelig uurtje, moet ik eerlijk bekennen. Is, muziek was ook, hè? Mijn computerschrijven waren ineens allemaal leeg qua muziek. de mapjes stonden er nog, de nummers stonden er nog. Alleen de tracks waren gewoon leeg. Oftewel, het duurde allemaal nul seconden. Nog niet eens een minuut, nul seconden gewoon. Het heeft iets te maken met mijn Dropbox. Dus eh, daar wordt eh, dit weekend wordt eraan gewerkt. Eh, want ik heb daar echt totaal geen verstand van, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik, als alles klaar staat, dan kan ik alles doen met de computer. Maar het moet er wel allemaal opgezet worden. <laughs> En makkelijk gedaan worden. Zal de leeftijd wel zijn, hè? Zometeen het nieuws en weer. En dan is het tijd voor DJ Mouse op met zijn Global House Vibe. Straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Nu nog even muziek. Sap Junior met You Got To. En misschien nog Timmy Trumpet. En ik zeg tot zometeen.